Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vertegenwoordigers het IMF en de Europese Centrale Bank gaan waarschijnlijk begin volgende week naar Athene voor overleg met de nieuwe Griekse regering. Minister van Financiën Venizelos zei de afgelopen avond dat hij zich eerst gaat richten op het binnenhalen van de volgende 8 miljard van de noodhulp. Daarna moet de regering ingrijpende hervormingen door het parlement loodsen om in aanmerking te komen voor nog eens 130 miljard aan leningen. Het overgangskabinet onder leiding van de technocraat en ex-bankier Papadimos werd de afgelopen dag beëdigd. Het steunt op een ruime meerderheid van socialisten, conservatieven en de uiterst rechtse Laos-partij. Die hebben alle drie steun toegezegd voor de impopulaire maatregelen. In Midden-Nederland worden extra controles uitgevoerd op ingevoerde vuurwerkpakketten. Een vuurwerkteam van verschillende korpsen werkt daarbij samen met couriersdiensten. Volgens de politie wordt steeds vaker illegaal vuurwerk besteld via internet. De pakketten komen onder meer uit Polen. Ze bevatten vaak zwaar vuurwerk en kunnen daarom gevaarlijk zijn voor de bezorgers. Het vuurwerkteam Midden-Nederland is al sinds september actief op zoek naar illegaal vuurwerk. Daarbij zijn verschillende verdachten aangehouden. De heavy metal band Black Sabbath komt weer bij elkaar. De groep van zanger Ozzy Osbourne heeft aangekondigd dat er een studioplaat komt met nieuw materiaal. De band, waarvan de leden inmiddels in de 60 zijn, wil ook weer gaan toeren. Black Sabbath begon in 1969 en geldt als een van de grondleggers van de heavy metal. Tien jaar later viel de band uit elkaar. Eind jaren 90 kwam er tijdens een korte comeback nog wel een live plaat uit met oud materiaal. Black Sabbath heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen albums verkocht. Het weer, is helder en fris, minima van 6 graden in Zeeland tot min 1 in het noordoosten van het land.